Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische luchtverkeersleiders gaan morgen staken. Vanaf 10 uur vanavond kunnen er 24 uur lang geen vliegtuigen opstijgen en landen op de Belgische luchthavens. Het luchtruim blijft wel open voor vluchten die over België heen gaan. De vakbonden hebben een nationale staking uitgeroepen omdat het loonoverleg met de werkgevers is mislukt. Ook bij andere Belgische bedrijven wordt gestaakt. Journaliste Ans Boersma wist volgens het Openbaar Ministerie... dat haar Syrische ex-vriend zich bezighield met terreur. Dat zou blijken uit afgeluisterde gesprekken door de AIVD. In de eerste rechtszitting tegen de 33-jarige Syriër... bleek dat zowel hij als Boersma lang zijn afgeluisterd. De journaliste werd vorige maand Turkije uitgezet... omdat ze haar ex-vriend aan valse papieren zou hebben geholpen. Slachtoffers van seksueel geweld hoeven niet meer hun eigen risico aan te spreken als ze medische kosten maken. Het kabinet wil met een proef van een jaar uitzoeken of dat de drempel verlaagt om hulp te zoeken. En de slachtoffers kunnen terecht bij een centrum seksueel geweld. Een sporenonderzoek om de dader te kunnen pakken is daar gratis, maar andere medische kosten vielen tot nu toe onder de zorgverzekering. Het Britse lagerhuis stemt deze week nog niet over een nieuw brexit-voorstel. Premier May zegt dat ze nog twee weken nodig heeft om te onderhandelen met de EU. Oppositieleider Corbyn zegt dat May bewust de tijd laat verstrijken en daarmee enorme risico's neemt. Als er op 29 maart geen akkoord is, dreigt een chaotisch no-deal scenario. Speelgoedwinkelketen Intertoys vraagt uitstel van betaling aan voor de Nederlandse winkels. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen last van aanhoudend zware marktomstandigheden en wil reorganiseren. De verkoop van speelgoed is in tien jaar tijd gehalveerd. De winkels blijven voorlopig wel open. Bij Intertoys werken ruim 3200 mensen. Het weer, vanavond en vannacht wisselende bewolkt en kans op lichte vorst. Morgen vooral in het zuiden zon, in het noorden kan wat regen vallen. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog langzaam op eh, de A2 en de A27 vooral. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat tussen Breukelen en Utrecht 7 kilometer. Vertraging is een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A27 van eh, Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en Knoop het Lunette 8 kilometer. De N197 Heemskerk richting Beverwijk. Tussen Wijk en aan Zee en de aansluiting met de A22 is de vertraging 20 minuten.